Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse eilanden Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius moeten zich klaarmaken voor orkaan Beryl. Die komt vandaag op het Caribisch gebied af. Volgens deze weervrouw was Beryl een tropische storm, maar is er nu sprake van een orkaan. Tropical storm Beryl was upgraded last night. Currently has sustained winds about 60 miles per hour. And you can see it's getting a little bit more organized, that center of circulation. So things starting to get a little bit active out in the tropics. Er kunnen windsnelheden voorkomen van 120 km per uur. De precieze route van de orkaan door het Caribisch gebied is nog niet duidelijk. De treinen rond, rond Amsterdam Centraal rijden vanochtend weer zoals normaal. Gisteren lag het complete treinverkeer eruit door werkzaamheden. Het was nog niet eerder gebeurd dat het station een hele dag dicht was. Volgens de NS rijdt alles nu weer volgens planning. Op de A8 bij Oostaan is vannacht een auto op een pijlwagen gebotst. De bestuurder en de bijrijder zijn zwaar gewond geraakt. De pijlwagen stond op een afgesloten afrit. Waarom de bestuurder toch die afrit is opgereden is niet duidelijk. Er waren volgens de politie geen andere auto's bij het ongeluk betrokken. Groot protest gisteren in Malaga. In die Zuid-Spaanse plaats zijn ze helemaal klaar met massatoerisme... waardoor een groot deel van de huizen die nu bestemd is voor wonen... voor vakantiegangers wordt gebruikt. Voor inwoners van Malaga is daardoor bijna geen huis meer te koop. De rent has increased... Uh, incredibly, uh, it's, it's, crazy. And uh, we can't afford, like with a decent salary, people here in Malaga can't actually afford to get to the end of the month.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 Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En de, eh, deze tweede sessie werd gestart met eh, Joe Turner. Die zong bij een band, een small band... waar onder meer op gitaar werd gespeeld door Freddie Green... de man die eeuwig en altijd in het orkest van Duke Ellington... Eh, pardon, van Count Basie op de achtergrond fantastisch gitaar speelde. Ik had al eh, gezegd dat we, omdat jazz in de krocht eh, voorlopig eh, een zomerstop heeft, jazz in Zandvoort, dat we het moeten doen met de mensen op de plaat die daar wel altijd verschijnen. En zo heb ik nu op de draaitafel een cd New York Around Midnight, een project waar gezongen werd door Deborah Carter en Paul van Kessel. Alistair van de Molen Rolf Del Vos altsax, Jorin Aarsen altsax, Ben van der Dungen tenor, Alexander Beets tenor, Michel Rodriguez op de piano, Marius Beets op de bas en good Gijs Dijkhuizen op het slagwerk. We gaan luisteren naar eh, Deborah Carter en die gaat zingen een zomersnummer Desafinado. like a never ending melody. always have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lighting of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kisses raised me to a fever pitch. Now the orchestration doesn't seem so rich. It seems to me you've changed the tune we used to sing. Like a bossa nova, love should always swing. We used to harmonize two souls in perfect time. Now the song is different, and the words they don't even rhyme. Cause you forgot the melody our hearts would croon. What good's a heart that's slightly out of tune? So tune your heart to mine the way it used to be. give your heart to me completely, then you won't be slightly out of Safinado. Als je met een groep muzikanten eh, een session wil doen... als je gewoon zegt, jongens, zullen we wat spelen? En eh, je weet dat niet iedereen alle nummers die je gaat voorstellen kent... dan is er een eh, makkelijk nummer internationaal. En dat is de, een, een schema, een blueschema is relatief makkelijk voor muzikanten. En ooit hebben ze bedacht, we gaan het eh, een stuk in de toonaard C doen. En we maken er de C-Jam Blues van. En die wordt al eeuwen altijd en overal gespeeld. Waar samengespeeld kan worden. Waar je niet hoeft te discussiëren. Waar je zegt, jongens, we doen nu de C-Jam Blues. En Jimmy Smith doet dat op zijn manier. Jimmy Smith himself op het Hammondorgel. Wij hadden in eh, de afgelopen periode ook in de kort op enig moment... Francesca Tandoi op de piano. En, die, en we hebben ook een bijzonder concert gehad. Ik dacht vorig jaar met Scott Hamilton op de tenorsax. Scott Hamilton toert elk jaar eh, een keer door Nederland. Dan wordt hij hier naartoe gehaald en dan eh, doet hij tien dagen achter elkaar van noord tot zuid allerlei podia aan. En zo is dat ook in Zandvoort gebeurd. Wellicht gebeurt dat nog een keer. Eh, er is een opname die ik graag laat horen. Scott Hamilton op de tenorsax. Francesca Tandoi op de piano. En de Amerikaanse zangeres Leah Klein, die al jaren in Nederland woont... en hier ook heel veel eh, van zich laat horen, die zingt. En we gaan luisteren naar het stuk But Not For Me. of love, but not for me. Oh, lucky stars above, but not for me. With love to lead away, I found more clouds gray than any Russian play. not for me. He's knocking on the door, but not for me. He'll build a two by four, but not for me. I know that love's a game. I struggled just the same. Was I the moth or flame? I'm all at sea. All began so well, but what an end. This is a time a girl like me could use a friend. With every happy, plot ending in a marriage night. dismiss the memory of his kiss. I guess he's not. No, no more Scott. I guess he's not for me. But not for me. De geleden zijn er nog niet achter of de tweede stem opnieuw werd ingezongen door Lea Klein... of dat Francesca aan de piano dat deed. Wij denken het laatste. Ik ga naar Lester Willis Young, geboren 1909, overleden 59. Een tenorsaxofonist die in de jazzgeschiedenis... als een van de meest invloedrijke tenorsaxofonisten staat aangeschreven. Zijn bijnaam Prez, die kreeg hij van Billie Holiday... Eh, en press, afkorting van eh, president. Omdat alle andere eh, adellijke titels al waren vergeven. King Oliver, Duke Ellington, Count Basie, Earl Hines enzovoort. Hij heeft heel veel tenorsaxofonisten beïnvloed... en heeft toch altijd zijn eigen stijl behouden. We gaan luisteren naar een prachtig stuk Lester Young. Jump, Lester, jump. MUZIEK begint net zo. Het eindigt net zoals het begint. Prachtig. Lester Young. In het eh, begin van deze, dit tweede uur ZFM op zondag vandaag... samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer... draaide ik eh, een stuk uit de productie New York Round Midnight... waar op het podium allemaal Nederlandse eh, muzikanten staan... En die hebben nog een project gehad, Round Midnight. Swinging Harlem. En van die productie ga ik eh, laten horen ehm, als zanger Jeffrey Spalburg. En dat is een, ehm, een klassieker, een klassieker eh, ja, Minnie de Moocher ooit door Cap Calloway groot gemaakt. We gaan luisteren. van Mini de Moetje gaan we naar de gitarist Birelli Lagrine, April in Paris. Rally Lagreen op de gitaar. En dit is nu tijd voor de blues. De Hootie Blues. Jay McShen die speelt de elektrische piano en zingt. En bij de twee saxofonisten zit onder meer de Buddy Tate, Mr. Buddy Tate. We gaan luisteren naar eh, Hootie Blues. her too. Now ain't you sorry, little girl, that my new little girl ain't you? de onvervalste blues. Ik ga nu naar het trio van de Nederlandse violist... conservatorium afgestudeerd, Tim Kliphuis. Die begon als een eh, Django Reinhardt eh, eh, violist... en is later zich gaan toeleggen op stukken wereld, wereldmuziek... Ehm, zet zich ook in voor het klimaat. Hij componeert stukken die titels dragen eh, over het klimaat. En eh, hij doet heel veel. Timmert aan de weg. Tim Kliphuis. Ehm, er is een opname waar hij viool speelt. Nigel Clark gitaar en Roy Percy bas met z'n drieën. Eenvoudig, klein, maar toch zeer smaakvol. You are the sunshine of my life. thank you Tim Kliphuis op de Viol You Are The Sunshine Of My Life. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Denboer. Ik heb op de draaitafel liggen... En, eh, ja, wat heb ik op de draaitafel liggen? En, eh, ja, een leuk verhaal. De, er worden natuurlijk eh, allerlei composities gemaakt. Alle stukken die we horen in de pop, maar ook in de jazzwereld... <clears throat> die zijn ooit eens gecomponeerd. En er zijn natuurlijk honderdduizenden stukken gecomponeerd... die nooit eh, de eindstreep halen. In 1952 eh, was er een ene meneer Benny Miller... en die componeerde een stukje, die noemde het Bernie's Tune... en dat werd vrij snel opgepakt door eh, bijvoorbeeld Jerry Mulligan... Chad Baker, Stan Getz... die zetten het allemaal op de plaat... En toen is het eh, wereldwijd een hit geworden. Is door ongelooflijk veel mensen op de plaat gezet. En wij gaan nu luisteren naar een uitvoering. Twee trombonisten, Kai Winding en J.J. Johnson. Bernie's Tune. twee kanjes op de eh, trombone J.J. Johnson en Kai Winding. We gaan nu naar het trio van Bud Powell... waar eh, hij op de piano speelt en wordt begeleid... door de Franse bassist Pierre Michelot... en de onwaarschijnlijk strak spelende Kenny Clark op het slagwerk. En die speelt de brushes, de borsteltjes. En dat klinkt eh, hoor het maar. Pierre, Michelot en Kenny Clark. En voor iedereen eh, die uh, wanhopig de, die de moed in de schoenen zakt... die uh, pianoles of slagwerkles heeft en die denkt... hoe ga ik dit ooit bereiken? Ik zou zeggen, houd moed. Ik ga naar de zanger Johnny Hartman. Johnny Hartman en die wordt begeleid door Hank Jones op de piano... Illinois Jacket... nee, Kenny Burrell ook niet. Jim Hall ook niet Milton, oh, Milt Hilton om de bas en Elvin Jones op slagwerk. Ook allemaal grote jongens. We gaan luisteren naar uh, Kiss and Run. You let me think that I'm your one big love Then you kiss and run from me. Then you kiss and run. You hold me close and swear by stars above. Then you kiss and run from me. Then you kiss and run. You say you care and share my dearest dreams. Then without a word it seems we drifted apart. What did I do that you should act this way? Don't you know you've got to stay right here in my heart? So you remember that this crazy game isn't any fun for me? Isn't any fun? You've got to learn that I'm your all, your only one. Never kiss and run from me. Never kiss and run. this way. Don't you know you got to stay right here in my heart? So won't you remember that this crazy, crazy game isn't any fun for me? No, it isn't any fun. You got to learn that I'm your all, that I'm your only one. Never kiss and run from me. No, never kiss and run. Never Kiss and Run. ZFM Jazz zit er alweer bijna op. Volgende week eh, worden wij eh, weer verwend met muziek door een van de collega's. Bedankt voor het luisteren.